Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-militair Chelsea Manning moet weer de cel in... omdat ze weigert te getuigen over haar contacten met Wikileaks. Ze zat daarvoor al vast, maar kwam vorige week vrij... omdat de zittingstermijn van de grand jury was verstreken. Daarna werd ze direct weer gedagvaard. Als Manning blijft weigeren om te getuigen, volgen er dagelijks boetes. Voorafgaand aan de uitspraak van de rechter zei Manning dat ze liever verhongert... dan dat ze getuigt. De VS probeert Wikileaks-oprichter Assange uitgeleverd te krijgen uit Groot-Brittannië. Hij zou Manning hebben geholpen bij het kraken van computers van het Pentagon. Met een getuigenis van Manning zou Assange mogelijk vervolgd kunnen worden. Zanger Duncan Lawrence is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Hij trad afgelopen avond in Tel Aviv in de tweede halve finale als zestiende op met zijn nummer Arcade. En hoorde als tweede dat hij mee mag doen in de finale van zaterdag. Samen met Duncan Lawrence kwalificeerden zich nog negen landen. Dat Lawrence door zou gaan werd al verwacht. Bij de boekmakers scoort hij al weken hoog. Aan de finale doen zaterdag 26 landen mee. CDA-leider Buma wordt de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De gemeenteraad heeft hem voorgedragen als opvolger van Vert Kronen... die naar de Eerste Kamer vertrekt. CDA moet nu op zoek naar een nieuwe partijleider... Vermoedelijk wordt eerst alleen een leider van de Tweede Kamerfractie gekozen... en pas voor de verkiezingen van 2021 een partijleider. Buma, geboren Fries, zit al 17 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Sinds 9 jaar is hij fractievoorzitter. De software-update voor de 737 MAX-vliegtuigen is af, zegt Boeing. Vrijwel alle toestellen van dat type staan al ruim twee maanden aan de grond... na twee vliegrampen met dit type toestel in korte tijd. De update moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Het weer, vannacht bewolkt, af en toe wat regen, 9 graden. Overdag eerst bewolkt met soms wat regen... maar later breekt in de oostelijke helft van het land af en toe de zon door.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 us all through the night. And I know deep inside you need me. No one else can make it right. ritme van de lente. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere in de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Poppy Beats op een jacht, ik heb altijd overvraagd, Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij ja, helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers ik never ever nooit mijn trust. Acht af, ik mijn jas, vroeger trein, nu met pk-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen de regels gaan niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. you gon' have the mice a little everywhere. In the game, I just work on I'm a daddy, yeah.